Het blijft natuurlijk in het tapijt zitten en dus het is nog wel nat overal in de winkel. In de straten is het inmiddels allemaal weggelopen. Op de markt eh, was het daarnet met die enorme eh, regenbuien ja, ook helemaal volgelopen. Daar ligt namelijk nog een grote zandbak van het beachvolleybaltoernooi van afgelopen weekend. Dat blokkeerde het riool zo te zien. Daar ontstond een enorm zwembad eh, naast dat eh, zandstrand wat er al eh, lag. De schade daar lijkt tot nu toe mee te vallen. In Haren in Groningen is de avondvierdaagse afgelast omdat ze het niet meer aandurfden. De code oranje waarschuwing die het KNMI e heeft afgegeven vanwege de zware buien duurt nog tot 9 uur vanavond. Supermarkten vinden de nieuwe regels over plastic verpakkingen maar lastig, zeggen ze tegen nu.nl. Vanaf volgende maand mogen ze bijvoorbeeld geen plastic wegwerpbekers en bakjes meer verkopen. De winkels moeten zelf herbruikbaar alternatief bedenken of mensen zelf iets laten meenemen. De supermarkten hoopten eigenlijk dat de overheid een plan daarvoor ging bedenken voor ze, maar dat moeten ze nu zelf doen. De Europese Commissie wil een steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne regelen. Dat is bekendgemaakt net voor een grote internationale conferentie... waar geld wordt opgehaald om Oekraïne weer op te bouwen. Het geld van de EU staat los van de militaire steun aan Oekraïne. De miljarden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor scholen en het opbouwen van ziekenhuizen. En CNN heeft beelden van een wel heel gekke inbreker. Check out this bear uh, spotted trying to figure out how to escape from an upper story window of a house in Colorado. In the video you can see the bear hanging by its <laughs> claws from the window. So check that out right there. Ja, een beer die een huis in Colorado was binnengeslopen... probeerde te ontsnappen via het raam. En helemaal goed ging dat niet. Op de beelden zie je dat hij ongemakkelijk aan de vensterbank bungelt. Daarna kroop hij maar weer naar binnen... en ging via een raam op de begane grond het huis uit. Dan nog het weer. Let op als je naar buiten gaat.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 Het is behoorlijk druk in Noord-Holland. Er staat meer dan 200 kilometer file. Een lange file onder andere op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Je hebt daar een half uur tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen... 20 minuten verdraging. Ook 20 minuten op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. De A10, de ring van Amsterdam, staat vast op de ring West tussen Haarlem en Volendam. Een kwartiertijdverlies. Ook op de A10 tussen Landsmeer en Amsterdam-Slotervaart 20 minuten oponthoud. onthoud. Op de A10 eh, vanaf Slotermeer tot Landsmeer 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een half uur. En verder is het druk op de N201 Hoofddorp Hilversum bij Meidrecht. Zij je 25 minuten in de file.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 Live Don't Miss Nobody omvat 13 nummers die teruggaan naar het begin toen ze een gitaarplukkende tiener was die koffiehuizen speelde en nu uitgegroeid tot een ongeëvenaarde carrière. Willie Nelson, geen familie, kon Honky Tonking van Hank Williams in zijn slaap zingen, maar levert een levendig optreden af door een duet te doen met vriendin Tracy. Maar eerst luisteren we naar Strange Things Happen Every Day... En tot slot krijg je steun van Marcy Ball en Irma Thomas in I Did My Part. Oh, you're sad and lonely, have no place to go. Come and see me, baby, and bring along some dough, and we'll go honky tonkin', honky tonkin', honky tonkin', honey, baby. We'll go honky talking around this town. If you and your baby have a falling out, just call on me, sweet darling, and we'll go stepping out and we'll go honky talking, honky talking, honky talking, honey baby. We'll go honky talking around this town. two, three, four, one, two. You walked away and left me. is het favoriete album van de maand. De Malpass Brothers behoren tot een van de meest puristische voorbeelden van klassieke country die je kunt vinden. Het spreekt mij wel aan, met name Sleep When the Party is Over.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 Old Before My Time. Got the habits of my heroes and the crazy of my family and my things. rough case of Roman fever from a motel sickness I can't seem to shake. Well, I'm at the tail end of my 20s, and I'm singing songs from 1969. Still young enough to know I'm getting old before my time. One hand on the wheel, one foot in the grave, one hand young enough to know I'm getting old. deze week. In dit nummer vertelt de Texaanse singer-songwriter Billy Joe Shaver een verhaal over transformatie waarbij hij de steenkool-diamant-metafoor gebruikt om zijn geloof in Jezus weer te geven en de verandering die hij verwacht wanneer hij zijn overgang maakt. I'm just an old chunk coal I'm gonna be a diamond someday. Yeah, I'm gonna grow and glow till I'm so blue, pure, perfect. Gonna put a smile on everybody's face. Yeah, I'm gonna kneel and pray every day. Lest I should become lame along the way. I'm just an old chunk of coal now, Lord. But I'm gonna be day van Morgan Wallen refereert aan Keith Whitley nummers. van de maand. Dit is het eerste wat je moet weten over Will Bannister. Hij is afkomstig uit New Mexico, ongeveer 30 kilometer van de grens met Texas. Hij groeide op met de songs van Merle Haggard, Hank Williams, George Strait en Brooks Dunn. Dit had een enorme impact op hem, met als voorbeeld Two Steps. neon lights, honky tonkin' Saturday night. Anita is een stralend lichtpunt in de snelgroeiende traditionele country scene. Girl, Where You From is al even uit. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ik schreef het nummer Ot One Out afgelopen zomer in Nashville toen ik me wat eenzaam voelde. Aldus Sylvia en May. De Dylan Song Day van Jacques Mees. Het album bevat 14 Dylan songs, waaronder Abandoned Love. My heart is down in me. I love you still. Well, I can't hear the turning of the key. I've been deceived by the clown inside of me. I thought that he was righteous, but he's vain. Oh, something's telling me I wear the ball and chain. My painter scene is a fighting with a ghost. He's always up somewhere when I need him most. The Spanish moon is rising on the hill, but my heart is telling me I love you still. I come back to the town from the flaming moon. And I see you in the streets, I begin to swoon. I love to see you dressed before the mirror. Won't you let me in your room one time before I finally disappear? Everybody's wearing a disguise to hide what they got left behind their eyes. But me, I can't cover what I am wherever the children go. I follow them. I am marching the parade of liberty but as long as I love you, I'm not free. How long must I suffer such abuse? Won't you let me see you smile before I turn you loose? And I've given up the game, I got to leave. And that pot of gold is only make believe. The treasure can be found by men who search, whose gods are dead and whose queens are in the church. We sat in an empty theater and we kissed. And I asked you please to cross me of your list. My head tells me it's time to make a change. But my heart is telling me that I love you, but you're strange. time and midnight near the wall. Take off your heavy makeup and your shawl. Won't you descend from the throne from where you sit? Let me feel your love one more time before I abandon it. Marble Waves is een folkband uit Amsterdam en Utrecht, wiens stijl sterk is beïnvloed door Americana, indie en pop. What If is hun nieuwe single. blokje country uit eigen land. Een jonge singer-songwriter uit Zuidoost-Texas wiens rocky tongflair en soulvolle geluid snel naam heeft gemaakt in de Lone Star staat en daarbuiten. John Stork met First Time. The bottle, you couldn't put it down, thinking nobody could stop you. The sun came up, not a moment too soon. Oh yeah, got me the first time too. Got me the first time, won't be the last time. Should've known better, better than a good time. Sometimes there's something. is het favoriete album van de maand. Lonely Street is een album doordringt in oude klassieke country. De gebroeders Melpaas weten de muziek op een hele authentieke wijze in te kleuren. Love is a Lonely Street. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Met zijn muziek die hoog op verschillende country hitlijsten staat... heeft Lance Friend door heel Australië getoerd. Begrijpelijk als je naar een song als Tearin' Up the Tar luistert. Well, I got a thirst Devil can't kick, working a heat wave out in the sticks. Dusty throat from Leveland Mix. Done my work from seven to five. Been slaving through the day in overdrive. tradesman's curse, only beer can fix. Now the man in black, he's stopping the rock. Pushing 85 on the dashboard top middle Country is meer dan alleen een cowboyhoed en lazen. Het is je woord houden, een handdruk eren en hard werken. Country gaat niet over waar je vandaan komt of wat je draagt. Het gaat erom hoe je leeft. En Win Williams leeft country en Your Love geeft daar duidelijk blijk van. Seven lonely nights Sure makes one weak And this heart of mine Knows what it needs So baby bring it on I've been gone too long Cause when it's just you and me Well that's just how it ought to be right by my side where I can pull you in tight. I go crazy. Girl, I sure have missed your touch, your kiss. So darling, turn the lights down low. And let me get all tangled up here in your love. Oh, in your love. Drop a needle down let the red wine flow. I'll dance you round and round this room real slow. We can take it all in while that record spins. Cause when it's just you and me, well, that's just how it ought to be, baby right by my side where I can pull you in tight. I go crazy. Girl, I sure have missed your touch, your kiss. So darling, turn the lights down low. And let me get all tangled up here in your love. in your love. Yeah, girl, I got feeling, it's something to believe in. Don't want this night to end, so I may never leave again. Cause when it's just you and me, well, it's just how it ought to be, baby. With you right by my side, where I can pull you in tight, I go crazy. Girl, I sure have missed your touch, your kiss so darling, turn the lights down low Let me get all tangled up here in your love oh, In your love Ik wil niet zeggen dat ik niet kan dansen, maar liefhebberij is het niet voor mij.